Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse zat vermoedelijk ondergedoken... op een plek op 50 kilometer van Paramaribo. Dat hebben de NOS en RTL Nieuws ontdekt. Het gaat om een complex in het district Kommerwijnen... een luxe residentie met meerdere gebouwen, afgeschermd tussen de bomen. Bouterse overleed vlak voor kerst na een jaar op de vlucht te zijn geweest... vanwege zijn veroordeling voor de decembermoorden. Een kind van 12 jaar oud is vanmiddag dood gevonden in een huis in de stad Groningen. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Volgens RTV Noord was er sprake van een geweldsincident. De politie heeft een man van 45 jaar aangehouden. Over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is nog niks bekend. Het laatste gesprek dat radio-dj Mattie Valk met Eva Hermans-Kroot voerde... is uitgeroepen tot radiomoment van het jaar. Dat is bekendgemaakt in het programma De Perstribune op Radio 1. Valk sprak haar vlak voor haar dood eind november. In het gesprek namen ze afscheid van elkaar. De jury noemt het ontroerend en dapper om zo'n gesprek te voeren op de radio. Eva Hermans-Kroot schreef op Instagram openhartig over haar leven met longkanker... waar ze meer dan een half miljoen volgers had. Ook in het radioprogramma van Mattie en Marieke op Q-Music vertelde ze vaker over haar ziekte. Schaatser Jutta Leerdam is voor de vierde keer Nederlands kampioen sprint geworden. Ze won drie van de vier sprintafstanden. Suzanne Schulting werd tweede en Chloe Hogendoorn derde. Jenning de Bo won bij de mannen het NK-sprint. De 20-jarige Groninger die zijn eerste titel won... was ook op drie van de vier afstanden de beste. Marijn Scheperkamp en Tim Prins werden tweede en derde. Het weer, vanavond en vannacht eh, bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het gaat wat harder waaien uit het zuidwesten. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgen bewolkt, maar in het noordwesten soms wat zon.